uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft op de A8 bij Zaandam vannacht negen spookrijders beboet. Ze proberen een lange file te ontwijken bij de Koentunnel... die door werkzaamheden was ontstaan. De automobilisten reden de snelweg op via de afslag Zaandam-Zuid... maar keerden weer om toen ze de file voor de tunnel zagen. Volgens NH Nieuws werd dat gezien door andere weggebruikers... die daarop de politie belden. Die ving de spookrijders op in een fuik en slingerde ze op de bon. Gisteren werden op de A13 ook al spookrijders beboet. Op een video was te zien hoe ze omkeerden in een file. De Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul wil openbare toiletten dagelijks gaan inspecteren op verborgen camera's. Het stadsbestuur hoopt zo het aantal misdaden tegen vrouwen terug te dringen, schrijft het Zuid-Koreaanse staatspersbureau. Seoul heeft steeds meer last van glurers die stiekem opnames maken in vrouwentoiletten. Om de 20.000 openbare toiletten in de stad dagelijks te kunnen controleren... gaat het stadsbestuur 8.000 extra inspecteurs werven. De filmpjes komen vaak terecht op schimmige pornosites. Tot nu toe komen de meeste daders ermee weg... maar president Moon wil strenger gaan straffen. De Verenigde Staten schrappen 300 miljoen dollar militaire hulp aan Pakistan. Pakistan doet volgens de VS te weinig om radicale groepen aan banden te leggen. Het land zou een vrijhaven zijn voor rebellen die aan de kant van de Taliban vechten in buurland Afghanistan. Pakistan heeft dat altijd ontkend. Vanwege een tragisch ongeluk met een jeugdspeler... heeft voetbalclub MVR in Serenberg in Gelderland... vandaag alle wedstrijden afgelast. De jongen van 13 was doelman en kwam met zijn hoofd hard in botsing... met een andere speler. Hij overleed in het ziekenhuis. De voetbalclub zegt dat de verslagenheid enorm is. Het weer, een prachtige nazomerdag vandaag met veel zon en weinig wind.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 And as time went by, she came. For it's a long, long time from May to December, and the days grow short when you reach September. and the autumn weather turned the leaves to flame. One hasn't got time for the waiting. days dwindle down to a precious few. September. precious days. I'll spend with you these precious days. September. hele goede morgen luisteraars. Ik moet opeens de microfoon nog uit de lucht eh, grijpen, maar het is gelukt. Eh, eh, fijn dat je luistert naar uh, CFM en helemaal fijn dat je luistert naar CFM Jazz. Want het is zondagochtend tien uur geweest en dat betekent CFM Jazz met hele mooie jazzmuziek. mijn koffie staat klaar. Hoe is dat bij jou? Zit jouw koffie klaar? De radio aan en mooie jazzmuziek. Wat wil je nog meer op deze prachtige zondagochtend? Het zonnetje schijnt, een paar kleine wolkjes aan de lucht. Dus het belooft weer een hele mooie dag te worden. ja, we begonnen met Johnny Hartman... Eh, een van mijn favoriete uh, jazzzangers. Een crooner van het eerste uur zou ik bijna zeggen. Eh, hoe heb ik hem ooit ontdekt, Johnny Hartman? Nou, ik hield nogal van thriller, detective boekjes... Die over, waarbij de hoofdpersoon vaak jazzmuziek luisterde. En zo had Robert Parker boeken geschreven over een speurder genaamd Spencer... En die luisterde altijd naar Johnny Hartman. En toen dacht ik, hé, hey, moet ik toch eens eens een keer zelf ook gaan doen. En toen ontdekte ik dat deze meneer toch eigenlijk een stem heeft als een klok en kan zingen. Nou, niet te kort. Geweldig. Heeft een, eh, ooit een, een, LP gemaakt met eh, John Coltrane, Johnny Coltrane en Johnny Hartman. Dat was wel een succes, die LP. Eh, LP die overigens in één dag opgenomen is. En ik heb ooit een stukje gelezen dat ze met z'n tweeën in de auto zaten op weg naar de studio. En John Coltrane vroeg aan, Harry, eh, aan Johnny Hartman, ken keer het nummer Lush Live? Ja, zegt hij, nou laten we dat spelen. Dus voorbereiding die heel gewoon met z'n tweeën aan de slag gaan. En een prachtig product afleveren. Hartman ja, heeft zelf nooit zo'n groot succes gehad. Behalve in de, eh, ja, in de hebben nog een keer een LP opgenomen. Eh, die, eh, die LP heette, eens even kijken hoe die LP heette, want dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Once in Every Life. En die muziek die daar stond is gebruikt in de film The Bridges of Madison County. En dat is wel een hele bekende film. Mooie film met eh, Clint Eastwood en Meryl Streep in de hoofdrol. En dat allemaal over Johnny Hartman. ja, ik zou voor de aardigheid eens wat opzoeken van hem. Want het is een stem. Nou, als je die één keer gehoord hebt, dan vergeet je die nooit meer. Johnny Hartman. Maar we schakelen gewoon door dit programma. Wat hebben we nog meer op de rol staan? Hebben we een thema? Ja, we hebben een thema. Uh, eerst uur heb ik het thema maan. En het tweede uur sta ik even stil bij London by Night... in verschillende uitvoeringen. Oh ja, ik heb ook nog een eh, Cubaans eh, stukje erin zitten. Dus de, ja, voor ieder wat wils weer. En je weet het, in dit programma oud en nieuw bij elkaar, door elkaar. En we maken er gewoon iets moois van. Onder andere J.J. Johnson, Joanny Taylor. ik zie staan... Cannonball Adderley, Barry Harris, uh, Carolee Henderson. Nou, te veel om op te noemen. Laten we gewoon overgaan naar een mooi stukje muziek... wat hier wel bij aansluit. Een beetje meer tempo erin. Moet kunnen op een eh, zonnige ochtend. J.J. Johnson, Spacewalk. trouwens een eh, mooie cd-box van J.J. Eh, Johnson, uh, trombone speelt hij. En het nummertje heet Space Walk En dat komt van een box die heet de Complete 60s Big Band Recordings. ja, en als je ziet wie er allemaal op meespelen, het is een feest gewoon, deze box. Ik ben ook wel een liefhebber van J.J. Uh, eens even kijken, iets nieuws. Joannie Taylor, een Canadese jazzzangeres... Uh, geboren en getogen in Canada. En die heeft een nummertje opgenomen, een een cd gemaakt, nu 2018 uitgekomen. Ik moet er even opzoeken. Uh, eh, Giovanni Taylor. En dat cd'tje heet In een Sentimental Mood. Dat nummer kennen we allemaal. En dat is altijd wel fijn om toch iets te draaien. Ook wat bekend is. Giovanni Taylor. like a flame that lights the gloom on the wings of every kiss. Drifts a melody so strange and sweet in this sentimental take my in a sentimental mood. I'm within a world so heavenly, so heavenly, for I never dreamt that you'd be loved. dream to call you mine. My heart's a to thing since you made this night a thing. Joanie Taylor, Canadese zangeres Vancouver. Ehm, dit nummer eh, is een heel bekend nummer. En, en, daar sluit een mooi nummer op aan. As Time Goes By. Uit een film. En er is ooit een cd gemaakt. Eh, de Lalo Schifrin. Die naam kennen we wel natuurlijk. Uit de filmwereld. Allerlei soundtracks geschreven. En eh, die heeft een cd gemaakt samen met Ray Brown en Grady Tate, drummer. En die cd is eigenlijk eh, over eh, jazz meets de symphony. Jazz en eh, klassieke muziek. Veel liefhebbers op de zondagochtend hebben ook een grote waardering voor... ja, klassieke muziek in het jazzy stijl gespeeld. Maar dit is waar jazz en klassiek elkaar ontmoeten. Lalo Schifrin. As Time Goes By. Samen met Ray Brown, Cred Creditate. Mooi nummer. Lalo Schifrin, eh, bekende filmcomponist. En eh, ja, volgens mij was het... Eh, welke orkest zat er eigenlijk bij? Dat zou ik nog even na moeten kijken. Want dat weet ik echt niet meer uit mijn hoofd. Ik denk de London Philharmonic. Even kijken. Ja, London Philharmonic. Mooie cd trouwens hoor, mooie cd. Ehm, dat was eh, pianospeler. En de volgende op mijn lijst is ook een pianospeler. En dat is een man genaamd Barry Harris. Een pianist uit Detroit. Hey, Detroit was veel het nieuws de afgelopen week. Vanwege het overlijden van Rita Franklin. Die volgens mij daar ook vandaan kwam. En die eh, Barry Harris is een fenomenale uh, ja, pianist. Ook een ontzettende grote theoriekenner over muziekleer. Wat wordt er over hem gezegd? Als je met een soort auditief vergrootglas elke noot, elke akkoord op een volging, elke voicing, alle manieren van fraseren, ritmiek en begeleiden van Barry ontleedt en analyseert, ontvouwt zich een verbluffende schoonheid, enorme diepte en perfectie die aan de basis ligt van echte improvisatie. Elke keer gebeuren er verrassende dingen en altijd functioneert zijn spel als een fundament en een scharnierpunt in het groepsproces. Nou, dat is toch niet misselijk als ze dit over je zeggen. En dan heb ik het allemaal over de cd At The Jazz Workshop. Het is een mooie cd, daar één nummertje van. Barry Harris. En dus even kijken wie er met hem meespeelde. Want hij doet dat niet alleen. Oh, dat zeg ik wel na het nummer. Barry Harris, komt-ie. Barry Harris. genoeg om naar te luisteren. Barry Harris van de eh, LP At The Jazz Workshop. En dit was nummer Is You Is Or Is You Ain't My Baby. En ik had het al beloofd, ik zou nog even zeggen wie er op de bas speelde. Dat is Sam Jones en de drummer is Louis Hayes. Dat waren natuurlijk al met z'n tweeën uh, al legendarisch. Maar samen met Barry maakte ze echt iets moois van. Het is vandaag een hele mooie dag. It's a good day, zou ik bijna zeggen. En daar zingt een zangeres over die ik hoog, ook hoog heb zitten. En eens even kijken, hier heb ik er. It's a good day, Shirley en May. En dat is een, ook wel een bijzondere Franse zangeres. Eh, als verhaal staat mij bij dat ze nog toen ze thuis woonde... uit haar uh, slaapkamerraam kroop, want ze hoorde... en het gebeurde allemaal in het plaatsje Samois-sur-Seine... in de buurt bij Fontainebleau. En was een groepje eh, gypsies, zigeuners... en die maakten muziek. En dat sprak haar zo aan dat ze uit haar raam sloop en naartoe ging. En dit is van een nieuwe cd van haar. En eh, dit is een prachtige cd uit 2018. En dat is een live cd. It's a good day. Komt ze. singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything go wrong? A good day from morning till night, and it's a good day for shining your shoes. Yes, it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. It's a good day from morning till night. I said to the sun, Good morning, sun rise and shine today. You know you gotta get moving if you gotta get showing, then you got the right of way. Cause it's a good day, it's a good day. Well, it's a good day for starting anew, and it's a good day for thinking of you. It's a good day, and there's so much to do. It's a good day from morning till night. Well, it's a good day for being yourself, and it's a good day. For losing yourself, so it's a good day. Leave your worries on the shelf, it's a good day from morning till night. thank you and uh, thank you for coming out to the to the Poisson Rouge. Yeah. So Poisson Rouge is uh, if rouge is red, so it means red fish. But we don't call them red fish. We call them no. You call them goldfish. We call them red fish. But they're orange, right? So we're both wrong. Ja, grappig zangles. Uh, eh, mooie cd, uh, opgenomen in de poisson Rouge, zoals je hoorde. Een live cd'tje, 2018. Prachtig. Eh, toen ik van de week... En het is inderdaad een mooie dag, hè? Dus je kan allerlei fraaie dingen doen. Van ons is hier in Zandvoort weer van alles te beleven. Ook zeker op Zwie vandaag. Historische races, geloof ik. Dus een, prachtige dag. Maak er iets moois van. Doe mooie dingen. Maar blijf het eerst. Blijf nog luisteren. Hè? Er is zoveel mooie muziek. En dan heb ik het over Allegra Levy. Dat is een... Eh, een eh, Amerikaanse zangeres, geboren in Connecticut en woonde in New York. Die heeft een cd gemaakt. En dat heeft alles met, wat met maan te maken heeft. Alle liedjes gaan over de maan. Ik draai er van haar heen, maar ik draai ook nog een paar andere. Want hoe kom ik daar nou op? Nou, je, je denkt altijd van... Eh, toen ik de laatste paar avonden naar buiten keek... zag ik zo'n prachtige maan met, een, met een, eh, een, soort sluier erom. een mooie kleur geel. Eh, prachtig was die. Dus ik denk, hé, hey, ik kijk eens wat er aan maan te vinden is. En toen kwam ik onder andere uit bij deze mevrouw. En daar ga ik iets van draaien. Een bekend nummer... Eh, oh nee, van haar was het niet zo'n bekend nummer. Allegra Levy. Eens even kijken, die had ik hier neergezet. Moonglow. It must have been moonglow Way up in the blue It must have been moon that led me straight to you. I still hear you saying, Dear one, hold me fast. Then I started praying. Oh, to come from everywhere. And now, when there's moon glow, way up in the blue. do do do do do do do do do do And now, when there's moon glow, way up in the blue, I'll always remember that moon glow gave me you. That moon glow gave me you. That moon glow gave me you. Leuk toch? Eh, ja, maan, prachtig. Heel mooi, zeker met eh, dit mooie weer als je s'avonds nog even buiten bent. En dan kom ik bij een Amerikaanse zangeres. Die woont op Hawaii, dacht ik uit mijn hoofd. Maggie Heron. En die heeft een heel bekend nummer gezongen. Moon River. Moon someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever. say luistert naar Maggie Herron, Amerikaanse jazzzangeres eh, van de cd Crew Thing. Een cd uit 2014 en het hele bekende nummer Moon River. En dat past al binnen het themaatje maan, wat ik eh, had aangekondigd. De laatste uit dit uh, uh, ja, vierluikje zou ik bijna zeggen. Dat is Caroline Henderson, een Zweedse jazzzangeres. van haar cd'tje uit 2000, moet ik even kijken op mijn lijstje, 2006. What a Little Moonlight. They heet Love or Nothing. Caroline Henderson. what a little moonlight can do. Ooh, ooh, ooh, what a little Your heart's fluttering all day long. You only stutter cause you're poor tongue. My, my, my. Will other words. Oh, yeah, dog. I, mm. I love you. Mm. Love oh, you too. Oh, mm. oh, what a you go? Thema tussendoor. De maan en eh, buiten zijn. Het liefst met je geliefde natuurlijk. En dan naar de maan kijken. Toch prachtig op een bankje zitten. Zeker als het een aardige temperatuur is. En eh, ja, dit, begint wel een stuk kouder te worden hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dus van de week zat ik vroeg op de fiets en toen dacht ik, had ik mijn handschoenen weer aangetrokken. Zo koud was het al. Eh, koud is het niet in Cuba. En ik had gezegd dat ik wat Cubaans zou draaien. En dat is wel eigenlijk tijd voor het loopt de klok van Misschien dat ik er twee kan draaien van een cd van Karel Krainhoff. Eh, CD uit 2000. Ik weet niet meer precies Karel of die die CD gemaakt heeft. Ik kijk meteen na, want dat moet ik natuurlijk kunnen zien daarachter. In 2006 eh, is dat alweer. En twee nummertjes. Een vocaal nummer en een instrumentaal nummer. Karel Kraaienhof. Eerste kant. cd van de Karel of Echt een hele bekende doet er mee. En het Metropoolorkest. En probeer eens te raden wie dit nummer zingt. Padacito de Papel. carta que en tiempo pasado me hizo muy feliz. En ella decía que yo era su vida, que ella me quería, no me olvidaría, que eras muy feliz. tiempo ha pasado, la vida ha cambiado, tú no me recuerdas, yo te he olvidado, pedacito de papel que yo tenía guardado en un libro viejo, roto empolvado, sin saber por qué la vida ha cambiado, el tiempo ha pasado, tú no me recuerdas y yo te he olvidado, pedacito de papel que yo tenía guardado en un libro viejo, roto empolvado, sin saber por qué Raden wie het was? Ja, natuurlijk Pascal Jacobs van eh, Bluff zong dit nummer. En dat doet me weer denken aan de tijd dat ik nog in Zeeland werkte. Lang geleden, in de 90 jaar, was ik directeur op een school. En op school was ook een bandje met een conciërge en meerdere mensen in die hadden...